Straks meer. Na de reguliere herdenking via de graven van Duitse militairen de begraafplaats te verlaten. Maar de gemeente is bang dat er een aangekondigde demonstratie van antifascisten uit de hand loopt. De burgemeester zegt dat de kritiek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei geen rol speelde bij het besluit. Voorden zag het als een daad van verzoening om langs de Duitse graven te lopen. De drie agenten die begin vorige maand in Rotterdam een man op straat doodschoten worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie zegt dat ze een terechte keuze hebben gemaakt omdat de man van 29 een bedreiging voor de omgeving was. De Rotterdammer was betrokken bij een ruzie. Toen de politie even later aankwam zwaaide de man met een soort bijl en rende ermee weg. Omdat de Rotterdammer niet reageerde op waarschuwingsschoten schoten agenten hem neer. Met de vondst van nog eens 20 lichamen is het dodental in de ingestorte fabriek in Bangladesh opgelopen naar 430. De generaal die de reddingsoperatie leidt zegt dat nog 149 mensen worden vermist. Het zal volgens hem nog vijf dagen duren voordat het puin is opgeruimd. PvdA-staatssecretaris Kleinsma vindt dat partijleider Samsom er zaterdag met zijn uitspraken over illegaliteit wel heel stevig is ingegaan. Dat zei ze gisteren op een 1 mei bijeenkomst. Zaterdag riep het PvdA-congres de top van de partij op illegaliteit niet strafbaar te stellen. Maar Samson zei dat hij zich houdt aan de afspraken daarover met de VVD in het regeerakkoord. Kleinsma noemde het niet verkeerd om er iets meer lucht in te houden. Het weer, in het zuidwesten soms regen, in de rest van het land vrijwel droog. Vanmiddag breekt de zon door en wordt het 13 tot 19 graden. Morgen geregeld zon, maar in het oosten kan wat regen vallen. Het wordt dan 15 tot 20 graden. Dit was het NOS. Dit is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 En in de ether op